wist ik niet goed wat te beslissen. Maar hij keek me zo vrolijk aan. Sinds die dag Ook al doet hij soms wat raar, dat is voor mij niet zo'n zwaar. Want we hebben samen heel veel pret. Eenmaal komt de dag waarop we trouwen. Met een hele strakke dat ik je zag, werd ik verliefd op slag.